Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er liggen weer minder mensen met corona in het ziekenhuis. 70 minder dan gisteren en dat is voor de derde dag op rij een daling. In totaal liggen er nu 2445 coronapatiënten in de ziekenhuizen. De besmettingscijfers zijn voor het eerst in zes dagen met een paar honderd gestegen. 7272 nieuwe besmettingen kwamen er binnen. Maar dat is geen reden voor paniek, vertelt collega Bas de Vries. Soms eh, zijn er administratieve hobbels, dan komen meldingen wat later binnen. Ik heb niet de indruk dat ze bij het RIVM het gevoel hebben dat het nu de hele verkeerde kant op gaat. Ze blijven wel de hele tijd benadrukken om het te laten blijven dalen... moet iedereen zich wel heel erg goed aan die maatregelen houden. Anders dan gaat het alsnog mis. Dan naar de coronacrisis bij onze zuidenburen. Voor het eerst in weken zijn de ziekenhuisopnames in België gedaald. Wel liggen er nog steeds meer mensen op de IC en ook het aantal sterfgevallen blijft in België stijgen. Om de mensen een hart onder de riem te steken gaat in Antwerpen komende week de kerstverlichting al aan. Dat een stuk trambovenleiding op de Erasmusbrug in Rotterdam naar beneden stortte... kwam doordat de kabels versleten waren en vol roest zaten. Het gebeurde in september toen de brug dichtging. De hijskabel deed het niet goed, waardoor de bovenleiding met een klap op de brug terecht kwam. Die was daardoor een tijdje dicht. De gemeente Rotterdam gaat dit soort kabels vanaf nu vaker checken. En Hans van den Berg wil nog afscheid nemen van alle tv-kijkers. Nu denk je misschien, wie is Hans? Nou, dat is deze man. Ja, wie had dat gedacht? Van een X5 naar lijn 5. Oh, maar ik vind het heerlijk hoor. Een soort ontdekkingsreis. Ja, de ex-miljonair die een eh, goedkoop tel Telfort-abonnementje heeft afgesloten na zijn faillissement... wil nog doei zeggen. Tenminste, de acteur die hem speelt zou dat leuk vinden. Patrick Stoof is dat. Hij vindt het jammer dat er geen allerlaatste reclame is gekomen. Die reclames zijn weg, omdat Telfort nu van KPN is. Maar de acteur had al een script geschreven voor de laatste. Gaston zou aanbellen van de loterij. In de flat van Hans en de ex-miljonair zou in één klap weer bakken met geld hebben. De tv-reclame was sinds 2011 bijna 10 jaar lang op de buis. Krijg je het weer nog. blijft helder vannacht en het koelt flink af. Blijft net iets boven nul. Het weekend is zonnig en droog. Zondag iets meer wolken. Het wordt een graad of 15. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Oost, richting Amersfoort, is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam Oud-Zuid en Afrit is de vertraging een kwartier.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 It's not impossible for a love that can be unstoppable. But wait, I find lines between fate and destiny. Do you believe in the things that were just meant to be? When you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly. And as our energies mix and begin to multiply, everyday situations they start to simplify. So things will never be the same between you and I. We intertwined, our life forces, and now we're unified mami, es pura tentación. Yeah.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 Oh. you moving. I know when you in the house or when you cruising. It's been proven, my love you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it.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 And if you're creeping, please don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know. If you're playing me, keep it on the low. Cause my heart can't take it anymore. don't let it show. Oh, baby, I don't wanna know.